Eerst een Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse RV zijn er meerdere plunderingen geweest. Ook waren er gewapende overvallen en incidenten met oplichters... die zich voordeden als politieagent. Burgemeester Turner zei dat de avondklok van kracht blijft... zolang als het nodig is. De Nip-test die zwangere vrouwen kunnen doen om te kijken of hun kindje aangeboren afwijkingen heeft, kan niet worden vergoed uit de basisverzekering. Dat schrijft het Zorginstituut in een advies aan minister Schippers. Alleen als er een medische indicatie is, waardoor een vrouw een hoog risico heeft op een kindje met bijvoorbeeld het syndroom van Down, kan de test via de basisverzekering worden vergoed. Sinds april dit jaar is er een tijdelijke subsidieregeling... waardoor alle zwangere vrouwen een niptest kunnen laten doen... als ze een eigen bijdrage van 175 euro betalen. De dode baby die begin deze maand in een vuilniszak werd gevonden in Rotterdam... heeft een moeder van Aziatische afkomst. Dat heeft de politie bekendgemaakt in de opsporing verzocht. Het lijkt erop dat de moeder zonder professionele hulp is bevallen van het jongetje. Toen hij werd gevonden in de buurt van het Luxor Theater was hij al meer dan een week dood. Er is veel geld nodig voor de renovatie van de Notre-Dame. De kerk in Parijs is een inzamelingsactie gestart om 100 miljoen euro in te zamelen om het verval tegen te gaan. Waarschijnlijk is de Notre-Dame in zo'n slechte staat omdat er tijdens een grote restauratie in de 18e eeuw goedkoop materiaal is gebruikt. Het weer in het nesten en noorden flink wat buien, soms met onweer. Overdag blijft het daar regenen, terwijl in het oosten en zuidoosten amper een bui valt en de zon af en toe schijnt. Daar wordt het dan ook 25 tot 30 graden.